Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De mensen met het schip Esadin hebben daar mogelijk 1 tot 2,5 miljoen euro mee verdiend. De voornamelijk Syrische vluchtelingen aan boord vertelden de Italiaanse politie dat ze 3 tot 7.000 euro hadden betaald voor de overtocht. Het schip dreef donderdag en vrijdag stuurloos rond op de Middellandse Zee. Gisteren is het naar een Italiaanse haven gesleept. Er bleken bijna 360 vluchtelingen aan boord te zijn. De mensen, smokkelaars en de bemanning waren niet meer op het schip gemeente Amsterdam heeft opnieuw geblunderd met het overmaken van geld. Volgens de lokale omroep AT5 heeft de gemeente door een fout rekeningnummer 186.000 euro overgemaakt aan een man uit Brabant. De gemeente wil het bedrag terug, maar daar zou hij niet aan willen meewerken. Volgens AT5 heeft hij gezegd dat hij met het geld onder meer zijn schulden heeft afgelost en een camper heeft gekocht. Donderdag kijkt de rechter naar de zaak. Amsterdam blunderde eerder bij het overmaken van de woonkostenbijdrage. Toen werd aan ruim 9000 minima in totaal 188 miljoen euro betaald in plaats van 1,88 miljoen. Bonaire heeft urenlang volledig zonder stroom gezeten. Energieleverancier Web had er rekening mee dat de stroomtoevoer is gesaboteerd. De storing begon gisteren in de eerste uren van de nacht... en pas na zes uur kon het netwerk op Bonaire weer worden opgestart. Aan het eind van de ochtend was de stroom op het hele eiland weer hersteld. Volgens het energiebedrijf werd de storing veroorzaakt door de vernieling van een kabel. In de finale van het WK darts staan geen Nederlanders. Titelverdediger Michael van Gerwen verloor zijn halve finale van de schot Gary Anderson met 6-3. En de andere Nederlander in de halve finale, Raymond van Barneveld, ging onderuit tegen de Engelsman Phil Taylor. Het werd 6-2.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 Why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 早饭。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 treble. I'm all by that bass, by that bass, no treble. I'm all on about that bass, by that bass, no treble. I'm all about that bass, by that bass. Hey. trouble.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 hanging on to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 swing. van lucht stone taken to the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah. Cause the Zandvoort.